Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. Afgelopen tijd heeft Noord-Korea het aantal wapentests opgevoerd. Zuid-Korea en ook de VS hebben dat scherp veroordeeld... en wijzen erop dat het in strijd is met een reeks VN-resoluties. Egypte zegt dat Israël leugens verspreidt over tunnels onder de zuidgrens van de Gazastrook. Israël heeft naar eigen zeggen het grensgebied helemaal bezet om tunnels van Hamas te vernietigen. Er zouden er al twintig zijn ontdekt. Israël noemt die de zuurstofpijp van Hamas voor het smokkelen van wapens. Maar volgens Egypte zijn er helemaal geen tunnels meer. Met de bezetting van het grensgebied zou Israël het vredesverdrag met Egypte schenden. Een Egyptische functionaris spreekt van een gevaarlijke escalatie in dampen van vapes die via Telegram verkocht worden. Er zitten vaak stoffen die niet op de verpakking staan. Omroep Brabant heeft dat uitgezocht samen met de Avans Hogeschool in Breda. Voor het onderzoek werden 46 wegwerpvapes besteld via Telegram en Snapchat. Bij een deel bleek de ingrediëntenlijst onvolledig. Een toxicoloog noemt de elektronische sigaretten daardoor nog gevaarlijker dan gedacht. Een man die bijna 100.000 euro verloor op een illegale goksite krijgt zijn geld niet terug. De man verloor het geld sinds 2015. Op dat moment was online gokken nog verboden. De man hoopte met dat argument zijn geld terug te krijgen, maar de rechtbank in Breda gaf hem geen gelijk. De overheid was op dat moment al bezig met online gokken te legaliseren, zegt de rechtbank. Het weer. Vannacht kan een bui vallen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. Smiddags is er kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. In de avond wordt het droger.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 dumb time. Uh. a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. the lessons I've learned. Wish you were here, me and my.